de politie de auto verderop bij Dordrecht aan de kant. Met getrokken pielen hebben agenten de mannen op de snelweg uit de auto laten komen. Het meisje Charlène van 8 is waarschijnlijk gewurgd voor ze uit het raam van een flat in Hogeveen viel. Dat blijkt uit nieuw forensisch onderzoek, heeft de advocaat van de vader gezegd. Onderzoekers zouden sporen van verwurging hebben ontdekt op het lichaam van Charlène. Ook zou er een nieuwe verklaring zijn van een buurtbewoner... die beweert dat het meisje van de flat is gegooid en niet is gevallen. Charlene woonde bij haar moeder toen ze 2,5 jaar geleden ten val kwam. Een half jaar later werd de moeder alsnog opgepakt en verdacht van moord. Als de staking van vandaag in het streekvervoer niet leidt tot concrete toezeggingen van de werkgevers, leggen chauffeurs dinsdag 16 januari opnieuw het werk neer. De werkgevers in het streekvervoer zeiden vandaag in gesprek te willen met de vakbonden over een goede CAO. Een nieuwe staking willen ze via de rechter voorkomen. De chauffeurs van regionale bussen en treinen eisen meer loon en een lagere werkdruk. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent of motregent het. De wind is aan zee tijdelijk hard of stormachtig. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1262. Zo, ik moest even een kuchje doen. Dat kan niet door de microfoon natuurlijk. Eh, we gaan twee uur luisteren naar New Age muziek. Mijn naam is Ben Oveugen, by the way. En ehm, ja, ik moet het af en toe een beetje in Engels eh, zeggen. Want eh, vanaf dit jaar 2018 gaat het volledige programma op de website van peacefulradio.info. Dus welcome to Peaceful Radio Show 1262. De eerste, het eerste album is een nieuw album van Steve Papas. Winters Passage heet het, eh, het album en ook de track. En daarna komt ehm, Richard Dillon met zijn nieuwe album Ring Around the Moon. Ik wens je veel luisterplezier. Nou ja, ik zei het al, dit programma kan je terug luisteren op peacefulradio.info. En eh, de playlist staat ook ergens.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 Ook in stroken voor de kust van Californië en Florida kan wat hem betreft naar olie worden geboord. Milieuactivisten in die staten hebben tientallen jaren strijd geleverd tegen oliewinning op zee. Trump zei al tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij meer olie, gas en kolen uit eigen land wil... Op dit moment wordt de meeste olie gewonnen in de Golf van Mexico. In totaal hebben 211 mensen en organisaties subsidie aangevraagd om campagne te voeren rond het referendum over de aftapwet. De referendumcommissie zegt dat de meeste aanvragen zijn gedaan door partijen die neutraal in het referendum staan. 23 subsidieverzoeken kwamen van mensen die voor de nieuwe wet zijn en 51 van tegenstanders.